Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt straks nog minder kopen met je geld, want de koopkracht zal flink onderuit gaan. Centraal Planbureau verwacht een daling van 6,8 procent. We merken het al een tijdje, alles wordt duurder, zegt collega Lisa Schallenberg. Komt natuurlijk ook door die inflatie. Die slaat grote gaten in onze portemonnee. En de lonen die nemen opvallend weinig toe, eh, zegt het CPB. Nou, dan krijg je dus dit soort cijfers. Daardoor zijn er steeds meer mensen in ons land die moeite hebben om de boodschappen en rekeningen te betalen. CDA-leider Hoekstra wil niet tornen aan de stikstofdoelen. De uitstoot moet nog steeds door de helft. Maar op sommige plekken kan best wat langzamer, zegt hij. Zo wil hij tegemoetkomen aan de protesterende boeren, zegt onze politiek verslaggever. Er is een impasse ontstaan. We moeten het proces herstarten, zegt hij. De boeren moeten weer bondgenoten worden. En vandaar dus eh, dit pleidooi voor uh, enig uitstel. Het is de eerste stikstofdraai van een partij in het kabinet. Op steeds meer plekken kun je terecht voor een bakje koffie of je haverkapu. In vijf jaar tijd is het aantal koffietentjes bijna verdubbeld, blijkt uit horecacijfers. In de provincie Utrecht zijn er de meeste barista-barretjes bijgekomen. Daarna volgen Zeeland en Gelderland. En verdrietig dierennieuws vanaf Tessel. Op het strand van het Waddeneiland is een dode spitssnuitdolfijn aangespoeld. Een vrouwtje van 4 meter lang. Het zou best eens de dolfijn kunnen zijn van dit filmpje. Hé, hey, doe het even normaal. Hé, hey, doe het even normaal, man. Hé, wat doe jij? Doe van de Vorige maand raakten een paar spitsnuitdolfijnen in de problemen bij Zandvoort. Mensen op het strand probeerden te helpen, behalve één vrouw. Die vond het een goed idee om haar been over zo'n dier te slaan en erop te gaan liggen. De dode dolfijn gaat nu naar de Universiteit Utrecht om het te onderzoeken. Heb ik het weer nog de dag. Begin zonnig. In de middag meer wolken. Uiteindelijk ook wat buien aan de kust. Het wordt 22 tot 27 graden. Het weekend is zonnig en rond de 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is één file te vinden op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij knooppunt Diemen lagen auto-onderdelen op de weg. Nu is de weg weer helemaal leeg en vrij. Hou wel rekening met 10 minuten vertraging vanaf Naarden. Het is daar sowieso druk in de regio, omdat in de A9 in beide richtingen de Gaasperdammer tunnel dicht is. Dit komt vanwege technische problemen aan de camera's. Omrijden kan via de A1, de A10 en de A2. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu ZFM in de ochtend. strumming my pain with his fingers.